Kees Rood met het NOS-journaal. GroenLinks overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Leers. Dat zei Kamerlid Dibi in Nieuwsuur. Aanleiding is de commotie die is ontstaan over een interview van Leers over de Angolese asielzoeker Mauro. Leers sprak eerder deze week een journalist van Trouw over de kwestie. In de opname van het gesprek lijkt Leers te suggereren dat Mauro na zijn studie hoe dan ook terug moet naar Angola. Dibi wil dat Leers in de Tweede Kamer uitleg daarover komt geven... Volgens Dibi heeft Leers mogelijk gelogen toen hij afgelopen dag liet weten dat hij in het interview alleen in algemene termen heeft gesproken over het asielbeleid. In de opname heeft hij het wel degelijk over Mauro, benadrukt Dibi. Een motie van wantrouwen is daarom volgens hem een optie. Hoofdaanklager Moreno Ocampo van het internationaal strafhof verwacht dat de Oegandese rebellenleider Joseph Kony nog dit jaar wordt gearresteerd. Volgens Moreno Ocampo heeft de video Kony 2012 de druk om tot een arrestatie te komen verhoogd. Kony richtte ruim 20 jaar geleden het verzetsleger van de Heer op. Hij liet duizenden kinderen ontvoeren. Ze werden ingezet als kindsoldaat of systematisch seksueel misbruikt. Moreno Ocampo vermoedt dat Kony zich ophoudt in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Cuba heeft Goede Vrijdag uitgeroepen tot feestdag. De regering besloot daartoe na verzoek van paus Benedictus, die afgelopen week een bezoek bracht aan het land. Het is voor het eerst sinds de jaren 60 dat Goede Vrijdag in Cuba een nationale feestdag is. Fidel Castro schafte destijds alle religieuze feestdagen af. Het besluit van de regering geldt vooralsnog alleen voor Goede Vrijdag van dit jaar. De regering besluit pas later of het elk jaar een vrije dag wordt. De vorige paus, Johannes Paulus II, deed eind jaren 90 een vergelijkbaar verzoek aan de Cubaanse regering. Toen besloot Fidel Castro om de Cubanen met kerst een vrije dag te geven.